De vleesconsumptie steeg van 2,5 kilo, 42,5 kilo, naar 43,3 kilo per persoon. Het productschap vee, vlees en eieren denkt dat dit te maken heeft met de financiële crisis. Mensen gingen minder vaak in restaurants eten en doorgaans zijn de porties vlees thuis groter dan in een restaurant. Er werd vooral meer vlees van varkens en pluimvee gegeten. Op de luchthaven van Düsseldorf zijn acht Nederlanders opgepakt omdat ze zich hadden misdragen op hun vlucht vanuit Bangkok. De mannen en vrouwen van 19 tot 24 jaar sprongen over stoelen, beledigden de bemanning en gebruikten openlijk drugs. In Düsseldorf werden ze opgewacht door de politie. De Duitse justitie beschuldigt hen onder meer van het in gevaar brengen van de luchtverkeersveiligheid. Na betaling van 1600 euro borg mochten ze naar huis. Volgens justitie hebben ze geluk gehad dat hun drugs niet al in Thailand waren opgevallen. Een arrestant die vorige week ontsnapte uit een politiebusje... heeft zich vrijwillig gemeld bij de politie in Lelystad. De man van 34 uit Utrecht sloeg vorige week dinsdag op de vlucht. Hij sprong uit een politiebus toen die vaart minderde bij de afrit Lelystad-Noord... en vluchtte het bos in. Hoe de man eruit kon komen is niet bekendgemaakt. Hij wordt verdacht van diefstal van een fiets. De KNSB organiseert voor begin volgende week twee schaatsklassiekers op natuurijs. De schaatsbond denkt dat het ijs na het weekend dik genoeg is. Maandag rijden de marathonschaatsers de Ronde van Loosdrecht en dinsdag de Veluwemeertocht. Bij de mannen gaan de wedstrijden over 100 kilometer, bij de vrouwen over 60 kilometer. Het ijs op de plassen is nu 10 centimeter dik komende dagen groeit dat aan tot 12 centimeter en dat is volgens de KNSB genoeg. Mogelijk komt er volgende week ook een Nederlands kampioenschap, maar dat is nog onzeker. Het weer af en toe zon, aan de kust mogelijk wat sneeuw. Vannacht aan de kust lichte tot matige vorst, landinwaarts matige tot strenge vorst. Morgen af en toe zon en vooral op de Waddeneilanden kans op sneeuw.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 painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You look at your neighbor thinking what a guy, cause he's got a nine to five. And I bet that you don't realize he stalks you while you sleep at night. But you're scared of the homeless guy, think he's gonna wanna start